Jelle Seubring met het NOS Journaal. De drukte op het festival Op de Ring op de A10 in Amsterdam leidt tot problemen. Bezoekers klagen dat ze weg willen, maar dat dit niet lukt vanwege de drukte in de richting van de uitgang. Op beelden is te zien dat mensen over hekken en vangrails klimmen. Het parool meldt dat beveiligers zich zorgen maken omdat het steeds drukker wordt. Tussen Amsterdam-Zuid en Duivendrecht is het treinverkeer een tijdje verstoord geweest... doordat er mensen bij Amsterdam Rai op het spoor liepen.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 In negen dagen oorlog zijn in Iran inmiddels 430 doden gemeld... door Israëlische bombardementen. Het Iraanse ministerie voor Volksgezondheid zegt dat, zegt dat tegen Iraanse media. Nog eens 3500 mensen zijn gewond geraakt. Israël voert bombardementen uit op militaire en nucleaire installaties...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 Het weer vanavond vooral landinwaarts nog zomers warm. In de nacht koelt het naar weinig af. Met minima tussen de 15 en 22 graden. Morgen neemt vanuit het westen de bewolking toe. En is er lokaal kans op een bui.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 Yeah, I'm. God went crazy when he painted you. God went crazy when he gave me you. Must have done something good in another life blues. So immaculately designed. You got that smile, babe. You got that to the Mona Lisa, drive me wild, babe. I'd give it all just to keep you by my side, babe. I know it from the jump. Fit right in arms like you're the God went crazy when he passed. Fear is in your mind, it'll be alright. Far away or maybe here, you are gonna see the truth, my dear. Take what we have, no need to fear. It'll be alright. Do whatever you have to do. Move like you want to. Like a mirror you can't see through you in the way you move, in the way you do. I'm a fool for you. When you are alone and you're feeling slow, let me be your stepping stone. to fear that's in your mind It'll be alright Far away or maybe here You are gonna see the truth, my dear Take what we have, no need to fear It'll be alright the 아파트 Whatever it's whatever is whatever you like Turn this opposite to a club uh-huh, uh-huh.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 about you sinking into my bed Dizzy, I see stars all around my head Lifting me up to the moon and back again You're my lucky penny, yeah, you just make sense I like to keep my cool, but you're divine Mother Nature must have taken her time Come on, take me away, I'll let you drive You're water and lemon over ice It's late, but wishing there were more Heemstede en tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est Beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé. Dire que plein d'autres y ont déjà pensé. Mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Est-ce qu'il n'y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité. Mais faut bien changer les idées. Pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête. C'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi.